Vooral de maatregelen tegen het coronavirus hebben vanaf maart veel invloed gehad op de krimp. Ook de Volksbank maakte afgelopen half jaar fors minder winst dan vorig jaar. De bank waar SNS, ASM Bank en de Regiobank onder vallen... hield een netto winst over van 106 miljoen euro. Bijna een derde minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De daling komt vooral doordat de bank meer geld opzij moest zetten... voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald... door klanten die door corona in de problemen komen. De Volksbank verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar met 6% krimpt. Dat verlies zou volgend jaar deels worden ingelopen. Het Olympisch Stadion in Amsterdam haalt een standbeeld weg... omdat dat de Hitlergroet lijkt te brengen, dat meldt Trouw. Het is een bronzen beeld van een sporter met gestrekte rechterarm. Het werd geplaatst toen het Olympisch Stadion werd gebouwd... voor de Spelen van 1928. Lang werd gedacht dat de groet iets met de oude Romeinen te maken had... maar nu is de theorie dat er toch een verband is met het opkomend fascisme. Het Olympisch Stadion zit het beeld nu binnen. In de eerste helft van het jaar heeft NS 185 miljoen euro verlies geleden. Zonder financiële steun van het Rijk was dat bijna 1,1 miljard geweest. Door de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen ertegen pakten veel minder mensen de trein. Het weer. In het noorden van het land buien. Verder zon en bewolking. En later op de dag opnieuw buien met onweer. Met 25 tot 29 graden is het wat minder warm. Ook morgen kans op regen en onweer. En een graad of 25.